En dan, daarna ik heb twee kasten verbrand voor hun. En de koning is hier nu ook op bezoek? Hoe vindt u dat? Ja, ik vind het heel leuk Heel prachtig. Omdat iedereen gezien heeft respect voor ons leven. Nog steeds ik ben eh, gevoel een beetje verdriet. Wat gebeurt hier? Vandaag schreef het AD dat de verdachte Fouad El al maanden geen huur betaalde... en bijna uit zijn huis werd gezet. Woensdag horen we of hij langer vast blijft zitten. De centrale aanmeldlocatie voor Oekraïners in Utrecht is overvol. Dat zegt burgemeester Sharon Dijksma. Vannacht sliepen er 186 mensen in de jaarbeurs... waar eigenlijk maar plek is voor 100, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Je ziet de afgelopen maanden gewoon het aantal Oekraïners dat naar Nederland komt weer eh, toenemen. Het aantal vluchtelingen neemt toe omdat er nog steeds gevochten wordt... maar ook het aantal in verhouding wat naar Nederland komt neemt toe. En hoe je het ook weet of keert, hier zitten ze gewoon met eh, de problemen, eh, zegt Sharon maar ook... Eh, dat het niet lang duurt voordat er mensen geweigerd worden... die dan op straat gaan zwerven. Ja, en dan lijkt het aanmeldcentrum voor Oekraïners in Utrecht... toch heel erg veel te gaan lijken op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is de bedoeling dat nieuwe Oekraïense vluchtelingen vanuit Utrecht doorstromen naar andere opvanglocaties in het land. En het mag dan oktober zijn. Op sommige plekken is vandaag de 25 graden aangetikt. Ook staan er de rest van de week nog zomerse temperaturen op je te wachten. En dat is best opvallend, vertelt onze weervrouw Willemijn Hubert. Nou, eigenlijk zijn er een aantal opvallende dingen. We hadden afgelopen nachten hele hoge temperaturen. Eigenlijk temperaturen die we overdag zouden mogen verwachten. En komende nacht wordt ook zo'n nacht met eh, minimumtemperaturen in het zuiden van een graad of 20. Nou ja, overdag zou je in deze oktober dagen 16 graden mogen verwachten. De komende dagen is het weer ietsje frisser dan vandaag. Maar komend weekend lijkt het wel weer juni. Komt allemaal door een warme luchtstroom uit het zuiden van Europa. En na het zonnige dagje is het vanavond weer wat meer bewolkt. Morgen wordt nog even een heel ander dagje met kans op regen en een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste vertraging in Noord-Holland op dit moment op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Hilversum Noord staat 10 kilometer file. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang na aanleiding van een eerder ongeluk. De rechterrijstok is dicht, vertraging ruim drie kwartier. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen in 20 minuten vertraging.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 waar El, een docent doodschoot. De centrale opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen in de jaarbeurs stroomt over. Er is plek voor 100 mensen, maar afgelopen nacht hebben er 186 geslapen. De rechter heeft vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan Randy F. uit Limburg. De man van 35 verleidde kinderen van 7 tot 12 tot het sturen van seksfilmpjes en naaktfoto's. Het weer, het is droog, bij 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Morgen vallen de buien en wordt het maximaal 18 graden. 106.9 ZFM broken heart, this blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still, I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I don't don't say, dirty, dirty love. you know I'm not to stay dirty, dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, I try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. Just a love from the start, but you know we're out to part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love. What a man gotta do, what a man gotta do. Girl, but I never had for promise and I'm bling bling for all a girl. But I just love it when me fling fling control a girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, make you feel love to keep you warm. Girl, you never get kind of loving from your bond. I know you want your cat, and me just can't perform. I love you, baby. Until you get the little loving of a God. don't know how to love me. I and I know no time for no kissing and chow. Not even how to kiss me. I do my take your little advice, dog. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I don't see nothing, nothing love. say that's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So, girl, can't you understand that a man is just a man? That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still Yo, what a man gotta do, what a man gotta do, girl. Hey, I do me give and dog love and say bye, bye, bye. But turn around, she ask the question, why, why, why? When me leave in me city, girl, I cry, cry, cry. And it hurts my heart to tell a lie, lie, lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before. I love you, baby. I know you get the little loving I'm a You don't know how to love me. I and I know no time for no kiss up, no Not charm. even how to kiss me. I do me take your little heart right now. I don't know why. Hey, baby girl. I love you, baby. I don't see nothing, nothing love. a player, and you know I'm not a stayer. That's the dirty, dirty love. Understand that a man is just a man, that's the way I give my love. I'm still in love with you, boy. The best of lover from the start, but you know we're at the part, that's the dirty, dirty love.